Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De ANWB verwacht geen grote problemen in de ochtendspits. Er staan wel iets meer files dan normaal, maar dat komt doordat iedereen voorzichtig rijdt. Afgelopen nacht bleef het droog. Er waren nog wel wat problemen. Zo werd de A67 van Venlo naar Eindhoven ter hoogte van Liesel afgesloten wegens gladheid. De weg is nog steeds dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Opnieuw worden bestuursleden van de Wereldvoetbalbond FIFA beschuldigd van corruptie. Volgens de BBC hebben drie leden in de jaren 90 smeergeld aangenomen van het Zwitserse bedrijf ISL. Dat beheerde jarenlang alle marketingrechten van de FIFA. De drie bestuursleden mogen donderdag meestemmen over de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022. Waarvoor onder meer Nederland en België in de race zijn. Hoge Chinese functionarissen hebben er geen problemen mee als de beide Korea's herenigd worden onder leiding van Seoul. Dat staat in geheime documenten die Wikileaks openbaar heeft gemaakt. De mening van de functionarissen zou steeds meer voet aan de grond krijgen binnen de Chinese regering. Dat is opvallend, want China wordt gezien als de sterkste en praktisch enige bondgenoot van Noord-Korea. Mensen die collectief zonnepanelen of windmolens aanschaffen moeten belastingvoordeel krijgen. Dat vindt de PvdA die wil dat de belasting op de stroom die wordt opgewekt voor zo'n groep vervalt. Volgens de partij zal het de overheid geld opleveren omdat dan meer wordt geïnvesteerd in wind- en zonne-energie. De VVD en het CDA staan niet afwijzend tegenover het voorstel, maar willen de mogelijkheden eerst verder onderzoeken. In een stadje in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een gewapende scholier een klas met 23 kinderen en een leraar een paar uur in gijzeling gehouden. Volgens de politie heeft de gijzelnemer zichzelf neergeschoten toen agenten de klas binnenkwamen. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Wat een bezielde is onduidelijk. Het weer... Bijna overal droog en af en toe zon. Op de Wadden en in Limburg kans op sneeuw.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 en op het moment suprem eh, dat ik eh, dus iets wil gaan starten, eh, zegt de MD-speler van doe het even lekker zelf. dit was, dat was Robert Palmer, daar begonnen we dus mee met deze zondag in Kennemerland. Het zou iets anders moeten zijn zoals het helemaal werd aangezand wordt op zaterdag. Het is niet eens zaterdag, het is, het is zondag. En wat gaan we doen? We gaan in ieder geval straks hockey doen met Frits Reek. Die gaan we zo eventjes aan zijn... Eh, eh, die gaan we eventjes eh, kijken of, of die op zijn plek zit. Hetzelfde geld gaan we ook even kijken of er ook gebald wordt... door de, de heren voetballers van de BVC Bloemendaal. dat alles wat de komende drie uur betreft aan sport. En voor de rest gaan we natuurlijk ook kijken en horen en luisteren van waarschijnlijk Lena van der Haak. hoe het staat met de diamarkt die hier afgewerkt wordt op 28 november. En eh, zijn er nog eh, eh, gesprekken die ik gevoerd heb gisteren met Ed van Wonderen over de verkoopdag in de protestantse kerk, de protestantse christelijke kerk hier in Zandvoort. En de 250.000 bezoeker van het Juttersmuseum was gisteren ook gepasseerd in het Juttersmuseum uiteraard. En ook daar heb ik eh, gesprekstof van opgenomen. Dus dat allemaal in deze zondagse, zondagse vorm van Zondag in Kennemerland. En dan heb ik hier eh, nog iets uh, fijns klaarstaan. Tenminste, dat hoop ik dan maar eh, of ik iets klaar heb staan. Nog niet. Maar dat zit er wel aan te komen. En deze meneer die zal over een tijdje in Paradiso te horen zijn. En als het goed is, moeten we dit dus nu horen. Hier is en Larry Mayfield. assim. to see you with that smile. You're right. dan eh, denk je, we hebben zo'n hele mooie free player. Maar die free player werkt dan toch niet zoals die zou moeten werken. Dat, uh, hadden we, dat plaatje dat hadden we al gedraaid. Dus dan gaan we gewoon vrolijk verder met dit plaatje. Down my window. My glasses are broken. The door's left open. Your clothes are picked up from the floor. Empty bottles by my door. baby, why you have to go? Winter's coming, it's getting cold. And don't you want somebody to walk you home? The street lights blow and the way back home is long. And it drops down my window. The dishes are done, the floor's cleaned up. But I'm walking round empty house. Outside my window, grey clouds, and baby, what you had to leave. It's so lonesome now beneath my sheets, and don't you want somebody to keep you warm? time now the walls collapse. It's all so from the heart with your brothers. Share the love from the heart with your brothers. Share the love from the heart with your brothers. Share the love from Zo, het afgelopen uur uh, eventjes eh, heel even rustig aangedaan. Want eh, dat was wel even nodig. Ook met, <laughs> want, er gingen allerlei dingen raar ineens verkeerd. Ik denk nou, doe wel even een uurtje non-stop bij deze zondag in Kennemerland. En dat heeft met allerlei dingen te maken. Want er wordt niet gevoetbald. Het is vrij voor de BVC Bloemendaal. En straks om tien voor half vier, dan wordt er sowieso nog wel even wat gezegd over de hockeywedstrijd tussen Bloemendaal tegen HDM. Eh, de scheidsrechters eh, vonden het nodig om in ieder geval even de wedstrijd eh, op een andere manier door te laten gaan. Op een van de velden waar Frits Reken 600 meter vandaan zit. Nou, dat gaat niet werken. Dus tussen tien voor half vier en half vier horen we daar dan nog een, een verslag van, van Frits in deze uitzending. Tot aan het nieuws gaan we deze draaien van Nilja met Straight Ahead. Tot aan het nieuws van drie uur. what's great. Figure out what's great. You could walk a million roads to find the right one, the way back to my heart. And you know that's where you come from. You know that's where you. To my heart. it's us. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 100.